Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema wil dat terrassen en dierentuinen weer opengaan. Aanleiding is de drukte in de parken van afgelopen week. In het tv-programma Bo zei Halsema dat ze liever heeft dat mensen geordend op een terras zitten... dan met duizend bij elkaar in het Vondelpark. De burgemeester benadrukt wel dat ze de gezondheidscrisis niet relativeert. Mensen die in 1947 of 1948 zijn geboren... kunnen nu al een afspraak maken om zich te laten vaccineren. Eerder deze week werd bekend dat mensen uit deze groep... daar vanaf dinsdag een uitnodiging voor krijgen. Maar de gezamenlijke GGD's maakte afgelopen dag bekend... dat die mensen nu zelf online een afspraak kunnen maken. De ruim 390.000 mensen waar het om gaat... kunnen op 80 locaties terecht voor een injectie met het Pfizer-vaccin. De aanvaller die bij het Capitol in Washington inreed op agenten... is volgens Amerikaanse media een man van 25. Hij zou op Instagram hebben gezet dat hij zijn baan was kwijtgeraakt... en medische problemen had. Bij de aanval kwam één agent om het leven. en andere raakte zwaar gewond. De dader overleed later in het ziekenhuis... nadat hij door agenten was neergeschoten. Vaccinaties zijn noodzakelijk om passagierscruises weer op te starten, zegt de Amerikaanse Gezondheidsdienst. Die heeft nieuwe richtlijnen opgesteld voor de sector. Daarin staat onder meer dat cruisemaatschappijen een plan moeten maken... voor het inenten van al het personeel aan boord en in de havens. Ook moeten er proefvaarten worden gemaakt met vrijwilligers. Tijdens de eerste coronagolf waren er veel uitbraken op cruiseschepen. Daardoor mochten passagiers soms wekenlang niet van boord. Het weer, het koelt flink af naar plaatselijk iets boven nul.